Ze zijn tussen de 21 en 50 en komen uit Nederland, Colombia, Engeland, Marokko en Bulgarije. Naast de 3300 kilo kook zijn er nog een vuurwapen en meerdere auto's in beslag genomen. De politie heeft ook in Roosendaal en Breda nog invallen gedaan. In een weiland in Brabant zijn drie bommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Deze verslaggever van Omroep Brabant weet meer. Het gaat om eh, drie 500 kilo bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Die zijn in het buitengebied van Knexel in een weiland gevonden bij graafwerkzaamheden. Nou, op dit moment is de explosieve opruimingsdienst er. die zijn die bommen aan het omdraaien om te kijken of de ontsteker er nog is. De bommen worden niet per se weggehaald. De politie kijkt of het veilig is om ze te laten liggen onder een dikke laag aarde. Er is weer eens gedoe over een megabonus voor Tesla-baas Elon Musk. Hij kan een extraatje krijgen van 1000 miljard dollar. Maar een grote aandeelhouder, een investeringsfonds van de Noorse overheid, is tegen. Het Nederlands pensioenfonds verkocht eerder al zijn aandelen van Tesla... omdat Musk een bonus van tientallen miljarden zou krijgen. En rond deze tijd mogen New Yorkers een nieuwe burgemeester kiezen. Eigenlijk is al wel zeker wie het gaat worden. Soran Mandani. Dat is een opvallende verschijning in de Amerikaanse politiek, zegt correspondent Rudy Bauma. Hij is nog maar 34 jaar, heeft geen bestuurservaring, is niet in de VS geboren, is moslim en democratisch socialist. Een stroming eigenlijk linkser dan de sociaaldemocratie bij ons. Ehm, en hij belooft het peperdure New York weer betaalbaar te maken voor de nieuwe generatie. En dat heeft hem een pijlsnelle opkomst bezorgd. Hij is veruit eh, favoriet in de peilingen. En dus vrijwel zeker na morgen de nieuwe burgemeester van de grootste stad van het land. President Trump moet weinig van Mamdani hebben. Hij dreigt de subsidiekraan dicht te draaien als hij daadwerkelijk wordt gekozen.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 ZFM. darkness of your private room You've been kicking at the scans of You're huddling up the sorrow like it's your best friend and it's an inescapable lure. See Don't you think it's time to put your gloves away? This kind of punishment should be your sin.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 Did the earth move for you, Nancy? Yeah. Dit is ZFM 106.9 FM. van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Den Haag wordt vanmiddag mogelijk een verkenner aangewezen... die de eerste gesprekken met de fractievoorzitters gaat voeren. Waarschijnlijk wordt het D66-prominent en oud-vicepremier Wouter Koolmees. In de weiland bij Knechtsel, in de buurt van Eindhoven, zijn explosieven gevonden. Drie bommen van 500 kilo, waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. Het Staatsinvesteringsfonds van Noorwegen zal tegen de bonus stemmen voor Tesla-topman Elon Musk. Het gaat om een bonus van 1000 miljard dollar. Het staatsfonds, dat een van de aandeelhouders is, vindt het bedrag te hoog. En het weer van het zuiden uit steeds meer zon en op de meeste plaatsen droog. Het is een graad of 15.